Katrien Straatman met het NOS-journaal. In Thailand is om vijf uur de reddingsoperatie om de twaalf jongens en hun voetbalcoach uit de grot te krijgen begonnen. Het gaat minstens elf uur duren om de eerste jongens eruit te halen. De totale operatie kan drie tot vier dagen gaan duren, afhankelijk van het weer. Bij een steekpartij in Tilburg zijn drie mensen gewond geraakt. Het incident was op het terrein van een bedrijf in het zuidoosten van de stad. Een deel van het terrein is afgezet voor onderzoek. De politie heeft een man aangehouden. Wat aan de steekpartij in Tilburg vooraf ging is nog onduidelijk. In Japan loopt het dodental als gevolg van het noodweer nog steeds op. Inmiddels staat vast dat er meer dan 60 mensen om het leven zijn gekomen... door aardverschuivingen en overstromingen. Ook worden nog tientallen mensen vermist. De nieuw gekozen Mexicaanse president López Obrador wil over drie jaar geen brandstof meer importeren uit het buitenland. Om dat voor elkaar te krijgen wil hij de Mexicaanse oliesector drastisch aanpakken en de raffinage verbeteren. Mexico importeert nu honderdduizenden vaten benzine en diesel per dag, vooral uit de VS. Door hevige bosbranden in de Amerikaanse staat Californië zijn duizenden mensen op de vlucht geslagen. Er is zeker één dode gevallen. Het vuur verspreidt zich snel door de hoge temperaturen en de harde wind. In twee regio's is de noodtoestand uitgeroepen. Tot nu toe is er zo'n 1,7 miljoen hectare afgebrand en dat is nu al meer dan het jaargemiddelde van de afgelopen 10 jaar. Het weer, bijna overal in het land volop zon vandaag. Alleen in het zuidwesten komen enkele wolkenvelden voor. Het wordt 20 graden aan de kust tot 27 in het binnenland. Morgen en overmorgen meer wolken en minder warm. Vanaf woensdag opnieuw zonnig, droog en vaak ook zomers warm. Dit was het NOS Journaal.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 We'll all be gay and hearty at McCarthy's party. We'll all let down our hair. All the Murphys, Burks, and Dailies will be there with their shillelaghs down at McCarthy's party. At McCarthy's party, everyone was hearty till someone. season. Murphy and his cousin, our eyes half a dozen. They showed nobody mercy. They caused a lot of bother and fell out with one another down at McCarthy's party. A lady then did try for to be so fine. My, she was a. ground. distant south for all the world to see. She wouldn't keep it shut, so Murphy stuck his foot Philomena Beckley voorspelde in 2015 tijdens een interview dat nieuwkomer Cleona Hagen heel snel haar stempel zou drukken op de Ierse en Britse country music scene. Trouw aan die woorden heeft Cleona inderdaad de scene stormenderhand veroverd. Onlangs is van haar het album Secret Love verschenen met erop het aanstekelijke McCarthy's Party, waarmee ik opende. Ook Country, Found Me en More Where That Came From staan op datzelfde album.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 Die samen met haar begeleidingsband The Heartache in lokale clubs en zalen optreedt om er op Americana geënte country honky tonka, rockabilly nummers te spelen. Recent heeft dit geleid tot de release van With All Its Thorns. En dat is een dijk van een album geworden. Mijn favoriete track en haar visitekaartje is het tweetalige Almost the Right One, Kazi Michello. Onlangs is Ramble, een album van de voor mij nog onbekende Chris Hennessy verschenen. Wat mij betreft is daar nu verandering in gekomen. Als je naar New Day Old South luistert, ben je het waarschijnlijk met me eens. One, two, one. Woods, holla, Copenhagen, New Can, Mile High, Chevrolet, 454 Big Block, VA. Tiny town talking, everybody finds out it's a brand new day in the old, old South. stud, blue collar, red mud, slick tree, black and tan, frying cats in the pan, mile high chest with a hive full of bubble bees.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 De LP verkoopt miljoenen exemplaren en levert in Amerika drie hitsingles op. You Know Good, When Will I Be Loved en It Doesn't Matter Anymore. When Will I Be Loved is en blijft haar enige nummer 1 country hit. Crossroads, nummer 1 country hit. Song stamt uit 1973, maar is nu ook terug te vinden op het nieuwe album van Canadees George Canyon. Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. The tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalies jump, and the players bump, and the fans all go insane. Someone at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game. It's the best game you can name. And the best game you can name is a good old hockey game. can go bursting up, and they're down across the line. Now they storm the crease like bumblebees, they travel like a burning flame. We see them slide the puck inside, it's a 1 1 hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is a good old hockey game. Third period, last game of the playoffs take me where the hockey players face off down the rink. And the Stanley Cup is all filled up, the champs who win the drink. Now the final flick of a hockey stick and the one gigantic scream. The puck is in, the home team wins the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is a good old hockey game hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is a good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is a good old hockey. Everybody, come on, a good old hockey game. It's the best game you can name. And the best game you can name is that good. Tougher Than The Rest is een song van Bruce Springsteen uit 1988. Het is de vierde single van zijn achtste studioalbum Tunnel of Love. Opvallend is dat het nummer nooit in Amerika als single is uitgebracht. De original van deze week. Yeah, the road is dark And it's a thin, thin line But I want you to know I'll walk it for you anytime Maybe your other Couldn't pass the test But here I 2017 bracht de Kingzanger Ray Davies zijn eerste soloalbum in jaren uit, Americana. Dat krijgt nu al een vervolg met Our Country, Americana Act 2. Ray Davies heeft opnieuw een muzikale versie van zijn reisverslag door het land dat zijn eerste inspiratiebron was. Hij wil herontdekken wat Amerika zo'n intrigerend land maakt. We will get there. If it takes us through the night, we will get there. Everything's gonna be alright. When we get there, we will see the morning light. takes us through the night, we will get there. Promise it will be alright. When we get there, we will see a brand new dawn. When we get there, another chance to be reborn. When we get there, we will find a better place. and rolling world of romance. Though danger is ahead, that's for sure. It all destination lies ahead. When we get there, through this dark and stormy night, the future. this long winding trail, wondering where on earth did we fail, trying not to think how it all went wrong. So I just keep moving. Now I'm reaching place I've never been before but it only makes me Je country songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma. Na jaren niet te hebben gezongen kroop het bloed uiteindelijk toch waar het niet gaan kon. En nu is Esther van Kommer terug waar ze hoort, op het podium, in de studio met de liedjes en met de muzikanten waar ze van houdt. Haar eerste, door haarzelf geschreven single, Since You've Been Away, is zojuist verschenen. Het is een heerlijke groovy popsong met Americana-invloeden die perfect past bij deze tijd van het jaar. Peter van der Westen maakt intrigerende akoestische Americana liedjes met een vleugje wereldmuziek. Zijn nieuwe album Me and You, met daarop Lay Me Down, bevat tien songs met persoonlijke deels autobiografische teksten. Onlangs heeft Clementine Volker het album Letting Go uitgebracht. Dat ze beïnvloed is door country blijkt uit een song als One More Last Night. Now lay me down. Now lay me down. quit you like too much tequila. But that don't stop me, I've got to see you like cigarette smoke. Wanna drag you in and hold you deep as long as I can. I want you, and I want you now. Who cares about tomorrow, anyhow? We said last night this has to end, but I need. no fight while they come after me. I'll give my heart to be sacrificed just to have you here tonight. stijl varieert tussen jazzy roll, folk en country. De arrangementen zijn prachtig, maar waar ik echt van onder de indruk raak is de stem van Jenny van West. Fluweelzacht, vol en met karakter en een moeiteloos gezongen bereik. Een stem om verliefd op te worden. Luister maar naar 27 dollars. I got twenty-seven dollars and a gold and diamond watch from a pretty boy in Kansas City. Says he loved me very much. Got snakeskin boots and we're in coats and we're running out of time. Leaving Kansas City, Kansas City on my mind. Got home late last night from a party on the hill. When I went to flip that light switch, I hadn't paid the bill. So I called up my friend Kitty to see if she was in. The operator said, No, Kitty, she's in her bathtub drinking gin. I got $27 and a golden diamond watch from a pretty boy in Kansas City. Says, Love me just a little too much. You got snakeskin boots and we're in cahoots and we're running out of time. Leaving Kansas City, Kansas City on oh my mind borrow, beg or steal. I went down to the bank to help my poor friend Kitty, cause she's sitting in the tank. Man, I said, now darling, your collateral's not so hot. I reached into my pocket and I showed him what I got. I got $27 and a gold and diamond watch from a pretty boy in Kansas City. Says he loved me just a little too much. You got snakeskin boots city, Kansas City, all my cause you love me all the time. Haven't paid the light bill, we'll be dancing by the moon. Kitty's great, but she's gotta wait, Tell her we will be there real soon. With our twenty-seven dollars and a golden diamond watch from a pretty boy in Kansas City. Says he loved me just a little too much. She got the snakeskin boots and we're in cahoots and we're Remember Whens is een van mijn favorieten op het album With All Its Thorns van Lorita Benitez en de Heartache. Een nummer over het samen voorstellen van een toekomst waarin je terugdenkt aan het verleden. De pedalstil is prachtig en de band speelt fantastisch. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. Savannah en Sarah vormen samen de Church Sisters. Deze tweeling zingt met de zuiverheid en schoonheid die nauwelijks te bevatten is. Kippenvelmuziek. Luister maar naar Starting Over Again. Take Me Home zingt Regan Lorraine. Vooruit dan, voor even. Maar ik ben zo weer bij je terug met nog veel meer country en aanverwante artikelen.